Levi van Eck met het NOS-journaal. NAVO-baas Rutte blijft de oorlog in Iran steunen... al krijgt hij daar kritiek op van andere lidstaten. Volgens Rutte is het onvermijdelijk dat er verschillende opvattingen over de oorlog zijn. Wel zijn de NAVO-landen het volgens hem eens dat Iran een gevaar vormt... als het over nucleaire wapens beschikt. Verschillende Europese landen hebben moeite met de oorlog... omdat een plan van de Amerikaanse president Trump lijkt te ontbreken... of omdat de oorlog tegen het internationaal recht in zou gaan. Een man van 20 uit Zoetermeer heeft vijf jaar cel en tbs gekregen... voor misbruik van tientallen kinderen. Hij legde tijdens het gamen online contact, won hun vertrouwen... en liet ze bijvoorbeeld naaktbeelden sturen. Sommigen kregen daar geld voor. De man maakte zeker 34 slachtoffers, vrijwel allemaal jongens. Er was geen fysiek contact met de kinderen. De dader moet hen ook vergoedingen betalen tot 10.000 euro. De politie heeft twee mannen opgepakt voor het, voor het intimideren van stewards... en het afsteken van vuurwerk bij de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De wedstrijd in november werd gestaakt na het massaal afsteken van vuurwerk... door mensen die zonder kaartje naar binnen wisten te komen. De mannen worden onder meer verdacht van dwang- en huisvredebreuk. In India is een nieuwe wet aangenomen die het voor transgender en non-binaire personen moeilijker maakt... om officieel erkend te worden door de staat. Sinds 2014 is er voor mensen in India bij overheidsdocumenten een derde optie... voor wie zich niet thuis voelt in het hokje man of vrouw. Door de wetswijziging is nu eerst goedkeuring door een medisch specialist en overheidsmedewerker nodig... voordat iemand zich in India als trans of non-binair persoon kan identificeren. Het weer, er trekken veel buien over, soms met onweer, hagel en natte sneeuw. Er is plaatselijk ook ruimte voor de zon. Het is 3 tot 8 graden. Vanavond vaker droog, morgen startzonnig en droog. Daarna bewolkt en regen bij 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddag verloopt de spits behoorlijk druk. Veel bijzonderheden zijn er niet, maar je staat wel 10 minuten in de file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen bij Amsterdam Slotervaart op de A10. De ring van Amsterdam heb je ook 10 minuten oponthoud. Verder sta je een kleine 10 minuten in de file op de A4 naar Amsterdam... voor knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam-Gaasperdam.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 I see girls. I see girls. Whoa. la la la. Ooh, I should be. Dit is ZFM 106.9 FM. make a fool of you, why don't you do right? Like some of the men some other men do. Get out of here and get me some money too.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 Rutte zegt dat het onvermijdelijk is dat er verschillend over de oorlog wordt gedacht. Transvrouwen mogen niet meedoen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat heeft het IOC besloten. Hoeveel atleten daardoor gedupeerd worden is onduidelijk. De afgelopen weken zijn er vijf bruinvissen aangespoeld op de Nederlandse stranden. Volgens opvang SOS Dolfijn komt dat door het onstuimige weer en de onervarenheid van jonge dieren. De opvang heeft het drukker dan anders. Het weer vanavond droger, morgen eerst zon en droog, later meer regen bij 10 graden. Dit is ZFM. Won't you please forgive me? There only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. ZFM. ZFM. no problem. I'd stay right there if I were you.